Voor onze organisatie wijst alles erop dat het virus van wilde vogels komt en is een ophokplicht dus genoeg. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën, meldt Nieuwsuur. Volgens het hof heeft het ministerie twee getuigen in een belastingzaak opgeroepen om de naam van een tipgever in een belastingzaak niet te noemen. De twee getuigen, twee ambtenaren, weigeren inderdaad de naam te geven. Het Hof wil nu hun leidinggevenden aanpakken. Dat zijn onder andere staatssecretaris Wiebes en minister Dijsselbloem. Op Sint Maarten is de woning doorzocht van casinobaas Francesco Corallo. Dat gebeurde op verzoek van de antimafia-eenheid van het Italiaanse Openbaar Ministerie. De politie deed ook huiszoeking in een casino waar een aantal bedrijven van Corallo zit. Corallo is ook bekend als de financier van voormalig premier Gerrit Schotten. Tot nu toe is er ruim 6 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen ebola. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Vanavond loopt de actieweek tegen ebola af. De eindstand wordt straks bekendgemaakt in het televisieprogramma Pauw. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Willem II won in en tegen Dordrecht met 4-0. Willem II is nu geklommen naar de achtste plaats. Dordrecht blijft hekkensluiter met nog maar vijf punten uit 14 wedstrijden. het nummer Hotel California van de Eagles staat dit jaar op nummer 1 in de top 2000. Het nummer heeft Bohemian Rhapsody van Queen, dat jarenlang op nummer 1 stond, van de troon gestoten. Queen staat nu op nummer 2. Nummer 3 is het jaar Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Het weer, het blijft droog. Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Morgen van 3 graden in het noorden tot 8 in het midden en zuiden van het land.